De dader had hem aangezien voor een vijand in de drugswereld. De verdachte die vanochtend is aangehouden is een man van 51 uit Schiedam. De zaak is nog niet rond, de politie is op zoek naar meer getuigen en de beloning van 15.000 euro voor de gouden tip geldt nog steeds. Onderzoekscentrum TNO heeft de cv-ketels van fabrikant Nefit... geproduceerd tussen 2006 en 2009 veilig verklaard. Wel moeten ze door Nefit zijn aangepast en periodiek worden gecontroleerd. De ketels kwamen vorig jaar en eerder dit jaar in het nieuws... omdat de gebruikers van risico zouden lopen op koolmonoxidevergiftiging en brand. Justitie in Italië neemt het migrantenschip Aquarius in beslag. Het schip waarmee hulporganisaties migranten op de Middellandse Zee oppikken... zou in Italië tientallen keren illegaal afval hebben achtergelaten. Italië verzet zich al langer tegen de schepen die migranten uit Afrika vanaf zee naar het Europese vasteland brengen. Het land weigerde de Aquarius meerdere keren de toegang. Touringcarbedrijf Bovo Tours heeft uitstel van betaling aangevraagd. Meestal is een faillissement daarmee aanstaande. Het is nog niet bekend wat er met de geboekte reizen gaat gebeuren. Wordt nu gekeken of een doorstart mogelijk is. Bij het bedrijf werken 60 mensen in vaste dienst. Bovo Tours bestaat al lang. Het begon na de Tweede Wereldoorlog met het vervoer van arbeiders naar hun werkplek. Later hield het bedrijf zich bezig met bedrijfs- en schooluitjes. Met ruim 70 touringcars is Bovo Tours een middelgrote speler op de markt. Het weer, het is bewolkt en er staat een matige tot harde wind uit het oosten. Het wordt 4 graden, later vanmiddag en vooral vanavond in het oosten en noorden winterse neerslag. Lokaal valt een beetje sneeuw en is er kans op gladheid.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.